TBS krijgt, zodat hij nooit meer met kinderen in contact kan komen. Vandaag zullen de advocaten van M bezwaar maken tegen het spreekrecht van de ouders, omdat ze volgens hen strikt genomen geen slachtoffers zijn. Bondskanselier Merkel is vanochtend in Afghanistan aangekomen. Ze is er voor een bezoek aan de Duitse troepen in de stad Masari Sharif. Merkel praat met de militairen over hun werkzaamheden in de regio. Ze wilde ook de militairen in de provincie Kunduz bezoeken, maar vanwege het slechte weer gaat dat niet door. President Obama heeft zijn condolences overgebracht aan zijn Afghaanse collega Karzai over het bloedbad in Kandahar. Een Amerikaanse militair schoot daar 16 burgers dood. Obama noemde het een schokkende en tragische gebeurtenis. Hij beloofde Karzai dat de zaak zo snel mogelijk wordt onderzocht. De dader zou in zijn eentje hebben gehandeld. Een medewerker van de marechaussee is op Schiphol aangehouden op verdenking van drugssmokkel, samen met een man uit Mexico. De Mexicaan had 4 kilo drugs bij zich en werd vrijdag op Schiphol aangehouden. Na onderzoek hield de marechaussee een tweede man aan, een Amsterdammer die bij de marechaussee werkt. Hij zou de man uit Mexico ophalen van Schiphol. In Drenthe zijn vannacht twee historische boerderijen afgebrand. In Gieten ging een 400 jaar oude boerderij in vlammen op en een uur later brandde in het buurdorp Rolde een andere historische boerderij af. In die boerderij was een galerie gevestigd. De politie vermoedt er sprake is van brandstichting. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt. Het weer in de ochtend is het vooral in het oosten grijs. In de rest van het land zonnige periode. Het wordt 10 graden in het Waddengebied tot 14 in Limburg. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A9 tussen Badhoevedorp en Alkmaar en op de A28 Amersfoort-Zwolle.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 I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a lickin' in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'ma ruin you, cunt. i am going ruin won't get a match, you you won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? What you do, eat coon, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating, I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun I'ma ruin you, cunt when he's been on your mind. That distant look is in your eyes.